uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De kapitein van het vrachtschip dat maandagochtend botste op een kerosinetanker op de Noordzee... is in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de aanvaring raakte een bemanningslid van het vrachtschip vermist. Het Brits Openbare Ministerie gaat ervan uit dat de man is omgekomen... door ernstige nalatigheid van de kapitein, een man van 58 uit Rusland. Het ongeluk gebeurde in dichte mist op zo'n 10 kilometer van de Engelse kust... Boskalis gaat de kerosinetanker waarschijnlijk bergen. Wanneer dat kan gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Gemeenten gaan in uitstootvrije zones twee maanden langer geen boetes uitdelen. Eerder was in overleg met minister Matleen er al afgesproken... dat de eerste vier maanden niemand een boete zou krijgen. Dat is nu dus met twee maanden verlengd. In 15 gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven... zijn nu al milieuzones. Die zijn bedoeld om de meest vervuilende bedrijfswagens te weren. Stapsgewijs mogen die de komende jaren het gebied niet meer in. Voor het eerst heeft de nachttrein van Arriva tussen Almere, Lelystad, Amsterdam en Schiphol gereden. De trein die reed over het spoor waar normaal NS-treinen rijden... maar vanwege versoepeling van de regels mag dat als de NS zelf geen treinen laat rijden. Almere en Lelystad hopen dat vooral uitgaanspubliek en Schipholreizigers gebruik gaan maken van de nieuwe nachttrein. De gemeente geven 100.000 euro subsidie aan de vervoerder. En in de gevangenis in Roermond een gedetineerde koud douchen. Dat komt door een technisch probleem met de ketel. Al maandenlang komt er geen warm water uit de kraan. Volgens de directie van de gevangenis zijn er onderdelen besteld om de ketel te repareren. Het weer nog. Het vriest op dit moment op de meeste plaatsen een graadje. Overdag een mix van wolken en zon.